Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Grieken kiezen vandaag een nieuw parlement. De uitslag bepaalt of Griekenland doorgaat met bezuinigen onder leiding van Europa... of dat het roer omgaat. In de peilingen gaan de regeringspartij Nieuwe Democratie... en de radicaal linkse Syriza op aan kop. Syriza, dat in de peilingen de grootste voorsprong heeft... wil de bezuinigingen op de pensioenen en de lonen terugdraaien... maar moet daarmee wel de confrontatie aangaan met de EU. Burgemeester Ahmed Abu Taleb heeft in de Essalam-moskee in Rotterdam herhaald dat extremisten die zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving maar beter kunnen gaan. Voor een publiek van zo'n 250 mensen zei hij, rot dan toch op, heb ik meerdere keren gezegd. Dat is misschien niet leuk om te horen, maar er moet ook een grens worden getrokken. Abu Taleb zei dat hij een burgemeester is die wil verbinden, maar ook grenzen wil trekken. De islamitische terreurgroep Boko Haram heeft de afgelopen dagen ongeveer 190 mensen vrijgelaten. Ze werden sinds 6 januari gegijzeld in het noordoosten van Nigeria. De jonge mannen, vrouwen en kinderen krijgen ondersteuning van de regering. Hun huizen zijn opgeblazen toen de militanten hun dorp in de staat Yobe aanvielen. Op een veiling in Dallas heeft een haarlok van de Amerikaanse oud-president Abraham Lincoln 25.000 dollar opgebracht. De totale opbrengst van de veiling van Lincoln souvenirs was 800.000 dollar. Er kwamen 300 stukken onder de hamer die te maken hebben met de moord op Lincoln. Hij werd in 1865 neergeschoten door de acteur John Wilkes Booth en overleed een dag later. Op het Australian Open Tennis toernooi heeft Kiki Bertens zich geplaatst voor de kwartfinales van het damesdubbelspel. Met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson versloeg ze in twee sets een Russisch-Australisch koppel. Het weer, opklaringen, afgewisseld met wolken en vooral langs de kust een enkele bui. Minima tussen 3 graden aan zee tot iets onder nul in het oosten, waar het ook glad kan zijn. Overdag soms wat zon, maar ook bewolking.